Het ongeval gebeurde in de berg in de provincie Cotopaxi. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Het ongeluk gebeurde volgens de Ecuadoriaanse politie op een rechte weg met goede bestrating. Een woordvoerder zei dat hij ervan uitgaat dat de bestuurder in slaap is gevallen. De buschauffeur had zeker zeven uur achter het stuur gezeten. Twaalf mensen hebben het ongeval overleefd. Ze zijn allemaal gewond. Het is het ergste busongeluk sinds jaren in Ecuador. De inwoners van New Orleans kunnen blijven rekenen op de steun van de Amerikaanse overheid bij de wederopbouw. Die belofte deed president Obama bij een bezoek aan de stad vijf jaar nadat hij werd getroffen door de orkaan Katrina. Obama onderbrak zijn vakantie om bij de herdenking van de slachtoffers van Katrina te zijn. In augustus 2005 kwamen meer dan 1800 mensen om het leven bij het noodweer en de overstromingen. Verder raakten tienduizenden mensen dakloos. Veel van hen kunnen nog altijd niet terug naar huis. Obama zei in een toespraak dat New Orleans een symbool is geworden van vastberadenheid en gemeenschapszin. Op de rivier de Noord bij Hendrik Ido Ambacht is afgelopen avond een man om het leven gekomen bij het kanoën. De man van 48 zat samen met een man van 37 in een kano die tegen een ponton dreigde aan te varen. Toen de mannen probeerden het vaartuig van het ponton weg te duwen, maakte de kano water en zonk. De jongste man zwom zelf naar de kant. Het slachtoffer werd geholpen door omwonenden. Toen hij eenmaal op de oever was getrokken overleed de man van 48. Het weer, buien met plaatselijk veel neerslag. De wind blijft hard tot stormachtig, minima rond 12 graden.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 just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just have haven't met you yet.